PVV houdt binnen vijf weken een referendum over het pensioenakkoord. Bijna anderhalf miljoen leden worden geraadpleegd. FNV-bondgenoten, de grootste vakbond binnen de FNV, beslist over twee weken over deelname aan het referendum. Bondgenoten is tegen het pensioenakkoord en legt het dan ook met een negatief advies voor aan de achterban. Een jaar geleden hield de vakcentrale FNV ook een referendum toen er een voorlopig pensioenakkoord op tafel lag. 80% van de achterban oordeelde toen positief. Ook een meerderheid van FNV-bondgenoten stemde in met het voorlopige pensioenakkoord, maar toen was het stemadvies positief. Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan van diefstal. Op de website Geen Stijl is vertrouwelijke informatie van het stadsdeel gepubliceerd. Het gaat onder meer om verslagen van besloten vergaderingen en officiële raadstukken. Geen Stijl achterhaalde de inlogcode en het wachtwoord van de website op het stad, van het stadsdeel. Volgens de blog stonden de codes op de site van Stadsdeel en waren alle documenten met hetzelfde wachtwoord te bereiken. Geen stijl vindt dat het Stadsdeel Oost vertrouwelijke informatie beter moet beveiligen als het wil voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt. Nederland maakt zich grote zorgen over het voortdurende geweld in Soudaan. Dat heeft minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken gezegd. Het leger van Noord-Soedan probeert nu de grensregio zuid kordofan in te lijven nadat het eerder het naburige Abjai had veroverd. Opnieuw zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Rosenthal roept beide partijen op om tot een akkoord te komen. Hij veroordeelt de standrechtelijke executies waarvan sprake is. De grensstreek is van strategisch belang omdat daar grote oliereserves zitten. En juist over die regio is niets afgesproken bij het vredesakkoord dat een eind maakt aan een jarenlange burgeroorlog in het land en dat er uiteindelijk toe leidde dat het zuiden van Soudaan begin volgende maand onafhankelijk wordt van het noorden. Het weer vanuit het westen opklaringen, vannacht vrij helder en 6 tot 9 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken, maar het blijft droog. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Tweede dag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.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 Zee. Zandvoort. Een zomerhit de zomer van ZFM. Met nu de Euro Truck. Vrijdagmiddag in de radio staat op CFM. Dat betekent dat we tijdens de vorige 21 vinden we van de hitlijst van Europa. Aflevering 23 van deze jaren zit En Dat maakt weer de 10 van juni in de lijst bestaat minuut. En dus als beste plaatsen van Europa. Maar deze week 18 aan de kant van de cijfers zitten. En nu blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. En die drie die toevallig alle drie in de top 10. Dat wordt alvast wel verklappen. Dalers, dat zijn er deze week 16, maar hij drie staat over. En die drie komen dus nu binnen. En dat is natuurlijk ook weer ruimte gemaakt moet worden door drie andere platen vanavond. dag op een fest. Willem Deswijn na 16 weken. Dirk Mond, Zandkampioen na 12 weken. 8 weken voor de Milano en Andraaier. Wij zijn Mila. Dus de goede week deze ook voor de nieuwsjes. 1990 vliegen dan nog 10 plaatsen hoger en daarmee dus in de verstijging. Met de zilver en uh, Flow Willing to Go. Nou, Willing to Go op de lijst eindigen. En enkel zakken zijn aan de 14 plaatsen beneden. En als je nog dat is uh, een van de dames die de vorige week ook al heel lang in stond. Hele Gaga Bonus Leeftijd Festival Zandvoort Maar ook hier naar FNM. Nu dus één beetje lang weer 17 meter lang groen blijft. Voor de week van vrijdag 40. Deze week straks weer naar de allerlaatste plaats nummer 40 voor deze dame. Zometeen naar de eerste nummer met Weekend en Dapak. Euro breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Van Dam. 20 februari 1988 werd zij geboren Barbados. Robijn Rihanna Fenton. En wij kennen natuurlijk nog beter als Rihanna. En de single is Everton. Ze heeft een beetje in de lijst. Wij zetten dus van 32 naar nummer 40 laatste zin wordt verdiend. Dat is niet de duidelijk. Tweede is wel dat let's Friday night. Thank God it's Friday. Het vijfde nummer wordt alweer van mijn Katy Perry's die tijd door de single, maar Friday Night is heel de zomer. Het is pop zoals pop ook bedoeld is, met niets aan de hand muziek, geen stansvervormingen en geen de beats. Daarom ze we bij de kracht als de zwakke natuurlijk van dit nummer. Cultuur, gelukkig voor ons door het zou dat zeker een hitlijst avontuur van E.T. zo ook gaan volgen door uh, eh, zinvolle Productie, die wel weer ergens in de zit. En die doen het wel weer snel vervelend. Het dat het ook nog maar lang bij het witte, goed op land. Hoeveel succes natuurlijk ook niet echt goed. Nu dan kunnen we gaan genieten van alweer weer vijfde zingen van uh, het album van Katy Perry. Love Friday Night, Thank God It's Friday. Hoe lang, dat weet ik niet. Eén ding weet ik wel. In ieder geval één volle week. Want deze week weet ik nummer 39 in de lijst van Europa. Let's go. 6.9. Zon. Zandvoort. En Zomervoort. informatie voor kennis met deze naam. Dus ik dacht, dan uit onder de naam Zuur. Ik weet dat net als je bent van de naam ook het vuur Sunshine. Oh, voor de week binnen 49. Deze week een klein stukje verder man naar 38. Dan weer een stuk verder man, 37 is het En dat alles om 18 over 15 minuten waar wij eh, ons afvragen hoe lang Heffelman zich lang genoeg laat verbazen, brengt Alexis Jorah alweer aan de gevangenis van Marokko. In Amerika is maar natuurlijk over een half eh, jaar geleden op de in marathon. Het echte succes boekte deze jonge zangeres recentelijk dus pas met Heffelman. Bruce Hall heeft het nieuwe single van een dame die in 2006 alweer het American Got Talent gewonnen En op deze trek zit zeker een uh, eh, stevige uptempo beat, Met alles wat in verlengde van haar grote hit Heffelman. Misschien luisteraars hebben de plaat al pakken wordt gebruikt en een eigen remix ervan gemaakt. Je kan hem even op internet opzoeken. Hè. Alexa samen met de Freemasons in de remix. En de Jericho remix is het geworden. Met alles van de nieuwe zingen van Alexa Zorin. Good girl komt deze week binnen in de lijst van Europa. En die op nummer uh, 7. En Understand Now I'm so sad and always tonight Sun is low now, my love out the skyline, our two prime time. Turn up the love now, Listen up now Turn up the Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. uitzendingen. Vorige week ben ik 38, deze week van omhoog en boven de plaats nummer 34. Zometeen op nummer 33 de hoogste winkel niet. Afgelopen week publiceerden zijn enkele iets wat vaker teasers op hun site. Maar die teasers zetten ze ook iets op Twitter en dat teasers nu in zon. nog een nieuwe song. Met zo'n dat alles na het weer. Vandaag wisselend bewolkt, maar in de middag zijn er wel eh, wat opklaringen in Zandvoort. Vanavond is er wel kans op wat lichte regen. Vannacht blijft het dan weer En Onderweg naar morgen stuurt het zoals naar een graad of 9. Morgen zijn we eerst bij een kans op onweer. Vanmiddag klaart het wel weer op en wordt het een graadje of 16. Met ik weer bij een matige zuidwestenwind. De maximum temperatuur in Zandvoort morgen zo'n 16 graden. Zondag is er eerst zon en de middag toenemende leven. Het blijft tot aan de avond droog. Met ik bij een matige zuidwestenwind. Temperatuur zondag zo'n graad of 17 derde vakantiereis op Zandvoort aanstaande maandag is het al De bewolkt. De volgende ochtend kunnen ze altijd licht reisbaar. Wind is waait van zuid naar west, de temperatuur die stijgt wel naar maximaal 19 graden verbonden is, dat is hier en dan nog een graadje meer is. Ik heb voor jouw aanmoediging. Geen vliegers. En van Haarlem heeft geluisterd hard verhogen van de VGC-station. Vliegers 1 van de 5 links op richting Haarlem verhogen van 14,5. Door in de midden een 5 uur 1 auto die is snelheid controleert. Ik zei net al, en after you we have news on and every third drop is a waterfall. Love it on Friday. En afgelopen vrijdag om 1 omheen. was het dan inderdaad zover. Op de BBC Radio. Met Coldplay in première. BBC Radio dan. En alles lijkt erop dat we al gauw weer een nieuw album van play kunnen gaan verwachten. Natuurlijk nog meer hits als deze, want de Coldplay binnen met Every Third drop is a Waterfall. Deze week op nummer 3 vandaag. Awesome the same. Funda Songfestival. Dat was nummer 33 gemeente werd. Kooprijden van Vorig werd het 32 van werd het 40. Ondergeefster bij Verena F en N. Met die periode Last Friday Night. CGRF Unwrap It's Friday. En nu weer nog nummer 39. Natasha Bedingfield de Pocket Full of Sunshine gaat van Folkwater Hoofd. In haar week van 40 naar 38. 37 35 gelegd worden in Boekhoofd. Maar die zogezegd go, wordentje zo, wordentje zo, uit het licht zo'n beetje. En het onderwijs zetten van, van 22 naar 36. Van 37 naar 35, uh, dat Zurich heeft nog Zandvoort, maar dat is een nieuw bedrijf. Eh, dat is een don't wanna woont en een veelheid in de hoofdstad van 38 naar 34. Toen kwam officieel wat tegenwoordig ook nu ben ik 33 van 36 naar 32, vier bedrijf van Cascada en San Francisco. En dat is nog een is zegt wauw en de vraag wordt zegt het van harte natuurlijk in de model zegt Arjen voor Vereniging nog 15 van 24 naar alweer. Wordt nummer 29, drie weken in de lijst, Alex en Filomena. Ja, Alex Filomena heet de vrouw. Dan denkt hij aan de nummer 26, Nog een die die zeker inderdaad. Ook naar Then Zandvoort van de Rob de radio. Het van de 1 in de keuken. De radio staat op 4 van Zandvoort. En dan is bijna Noordwijk bij nummer beste platen van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij en op vrijdag in Flight om te luisteren. Op zaterdag het in de middag nummer dan tussen 7 en 9. Dan komt mama nog een keer voorbij. En dan komt dus op nummer 26 podcastings in de verder uit Mohambi en Nico Volkingen. En ook al nog Free. En dat is dan van En Charisse maar van de Hoogteman samen met Bruno Mars, zes weken reis hiervoor heeft Astro. jet lag. Franco samen met Natasha hebben en Anton Gerwijk. en leeftijd van zijn man van 26 naar 23. komt de hoge was in de lijst. Roze Straat in Den de met een bal. En hier zijn nog overwinnen van de wel hard, maar not over En dat is hem de nummer 22, Kevin Dugraaf. That's where I have to go To see your beautiful face anymore. I stare En in de eten op 106.9. Straks weer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika